Twee uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Den Bosch heeft de afgelopen avond een strandfeest bij de Zuiderplas beëindigd. Ongeveer 400 jongeren waren daar volgens Omroep Brabant aan het barbecuen, drinken en dansen. Ook staken ze vuurwerk af. Zo'n 50 agenten werden ingezet om het feest te beëindigen. De politie voerde charges uit en veegde het strand leeg. agenten werden daarbij bekogeld met flessen. Er zouden geen boetes zijn uitgeschreven. De politie in Nicaragua heeft een belangrijke leider van de oppositie aangehouden. Christiana Chamorro had net een dag eerder aangekondigd... dat ze het bij de verkiezingen dit najaar wil opnemen... tegen zittend president Daniel Ortega. Het Openbaar Ministerie wil Chamorro vervolgen... vanwege verduistering van geld van een stichting. Maar volgens haar zijn de beschuldigingen verzonnen... om te voorkomen dat ze meedoet aan de verkiezingen. Chamorro is de dochter van oud-president Violetta Chamorro... die in 1990 Ortega versloeg na diens eerste termijn als president. Voor het eerst in tientallen jaren wil NASA weer naar Venus. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft tussen 2028 en 2030 twee nieuwe missies gepland naar de buurplaneet van de aarde. De Amerikanen willen onder meer de atmosfeer van Venus bestuderen en erachter komen hoe die is ontstaan. Ook het oppervlak van de planeet wordt onderzocht. Venus is een helse wereld. Aan het oppervlak is de temperatuur zo'n 500 graden. De luchtdruk is verpletterend en de atmosfeer bestaat vrijwel geheel uit koolstofdioxide. Het Nederlands elftal heeft de eerste oefeninterland in aanloop naar het EK niet weten te winnen. Oranje speelde dankzij Memphis Depay op de valreep nog wel gelijk tegen Schotland. In het Portugese Faro werd het 2-2. Depay maakte beide Nederlandse treffers. Het weer. Vannacht hier en daar een bui en 13 tot 17 graden. Morgenochtend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. In de loop van de dag vooral in het oosten buien... met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.